ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Twee landen mogen voedsel en andere hulp gaan droppen boven Gaza. Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben daarvoor nu toestemming gekregen van Israël. Correspondent Ralf Dekkers legt uit waarom Israël die droppings nu toelaat. Ze erkennen daarmee toch dat de humanitaire situatie... in ieder geval in sommige delen van Gaza eh, slecht is. En, eh, maar het is tegelijkertijd ook een soort PR-stunt... Eh, door te laten zien van we gaan wel degelijk iets doen. Want feitelijk hebben die voedsel Droppings, ja, die leveren slechts eh, een klein aantal maaltijden. En dat is lang niet genoeg om de honger in Gaza te bestrijden. En mogelijk is de eerste voedseldropping boven Gaza vandaag al. De schippers die betrokken waren bij een dodelijk bootongeluk op de Waddenzee... krijgen allebei een taakstraf van 240 uur. Het ongeluk gebeurde in 2022. Een snelboot en een watertaxi botsen toen op elkaar. Drie mannen en een jongen van 12 kwamen daarbij om het leven. De taakstraf van 240 uur is de hoogste straf die ze konden krijgen, vertelt verslaggever Mark Robin Visser. Deze straf 240 uur is de maximumstraf die eh, voor deze vergrijpen kan worden opgelegd. En de rechtbank heeft eh, eh, daarbij gezegd dat ze rekening houdt met ja, het enorme verdriet en het leed dat is veroorzaakt door dat ongeluk. En daarom heeft de rechtbank dus gekozen voor de maximale straf. De eis was iets lager, 180 uur en dat is dus 240 uur geworden. En in het LUMC in Leiden wordt gewerkt aan een poeppil. Dat is een pil met ontlasting van een gezond iemand. En mensen die last hebben van ernstige diarree bijvoorbeeld... maar ook sommige kankerpatiënten, die kunnen daar baat bij hebben. Nu krijgen die nog gezonde poep via een slangetje binnen... vertelt deze microbioloog. En wat we dan geven is dat we eh, gezonde donorontlasting... Eh, normaal geven we dat in een soort chocolademelkachtige suspensie. Ja, brengen we dat in de darm. Maar nu hebben een pil. Dat is makkelijker. Ja, die oude methode via een slangetje in de neus was wel effectief, maar ook vies voor patiënten. Het weer bewolkt met landinwaarts kans op wat motregen. Er komen wel opklaringen aan. In het westen en langs de kust is er kans op zon. Het is een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je nu een kwartier vertraging tussen Sloten en knooppunt Burgerveen. 20 minuten langer doe je erover op de A9 Ook maar tussen Badhoevedorp en het knooppunt Velzen. En dat geldt ook voor eh, de ringweg van Amsterdam, de A10 West, via de A10 Zuid naar de A10 Noord tussen Amsterdam West en Durgedam.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 But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool books about science and smart stuff. It's not enough, no, cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's nine and a broken fuse.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 Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendí en fuego, que no se enamore, y está para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego.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 Een man van 27 uit Den Haag heeft vijf jaar celstraf met tbs gekregen... voor het misbruiken van tientallen jonge meisjes. Hij deed zich online voor als scout. Hij vroeg onder meer om naaktfoto's en als de meisjes weigerden bedreigde hij ze. De schippers die betrokken waren bij het dodelijke bootongeluk op de Waddenzee... hebben allebei een taakstraf van 240 uur gekregen. Bij het ongeluk in 2022 botsten een snelboot en een watertaxi op elkaar. Vier mensen kwamen om het leven. Israël praat met de Verenigde Staten over alternatieve opties... om Israëlische gijzelaars vrij te krijgen die door Hamas zijn ontvoerd. Dat meldt de Israëlische premier Netanyahu zonder de plannen verder toe te lichten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.